Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Alle landen in de EU moeten minder gas gebruiken. Tot komend voorjaar moet er 15% minder gas gebruikt worden, is een plannetje van de EU. Je hoort correspondent Ardi Stemerding. Ze stellen bijvoorbeeld voor dat eh, de landen subsidies gaan geven aan bedrijven die eh, gaan bezuinigen. En ze vinden ook dat de huishoudens, dus wij thuis, eh, bij moeten gaan dragen aan die besparing. De plannen zijn nu nog niet een verplichting voor de landen, maar dat kunnen ze wel worden. Waarschijnlijk komen er campagnes om mensen de kachel iets lager te laten zetten. Een oud televisiepresentator die vaststat voor cocaïnesmokkel is vervroegd vrijgelaten. Het gaat om Frank Masmeijer. Hij heeft gratie gekregen en daarom is hij sinds eind vorige maand op vrije voeten. Het is niet bekend waarom Masmeijer gratie heeft gekregen. Het Openbaar Ministerie had het liefst gezien dat hij nog in de gevangenis zat. Waarschijnlijk krijgen de Italianen geen nieuwe premier, want Draghi wil toch wel aanblijven. Vorige week leverde hij zijn ontslagbrief in, maar de president haalde hem over om nog eens goed na te denken. En na een hoop getwijfel heeft Draghi nu de knoop doorgehakt, vertelt correspondent Helene Daans. Hij zegt dat dat is omdat de Italianen het hem zo massaal gevraagd hebben de afgelopen tijd. We hebben hier ook inderdaad massale oproepen gezien aan Draghi om toch niet te stoppen als premier. Eh, nou ja, elke eh, sociale groep hier die had Draghi eigenlijk gevraagd om te blijven. En dat lijkt dus geholpen te hebben. Het is nog niet helemaal zeker dat Draghi ook echt kan blijven. Vandaag of morgen stemmen de partijen daarover. En steeds meer mensen loggen definitief uit bij Netflix. De afgelopen maanden hebben bijna een miljoen mensen hun abonnement opgezegd. Dat zijn er meer dan ooit, maar minder dan was verwacht. Het bedrijf zelf hield rekening met 2 miljoen minder klanten. Mijn collega Fernando Kastelein heeft wel een idee hoe dit komt. De oorlog in Oekraïne eh, heeft aan bijdrage geleverd ook omdat ze uit Rusland zijn weggegaan. Dat heeft eenmalig een minnetje veroorzaakt. De inflatie want je moet gewoon scherper kiezen. Je moet je, je, je gasrekeningen, wat dan ook, moet je kunnen betalen. En Netflix staat dan niet, denk ik, bovenaan altijd. Ook delen miljoenen mensen hun account, waardoor Netflix veel geld misloopt. Misschien moeten mensen die hun wachtwoord delen in de toekomst meer betalen. Het weer in het zuidwesten bewolkt en er kan een bui vallen. De kans op een bui neemt vooral in het noordoosten toe. Het kan dan onweren en er kan ook veel regen vallen.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 Hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like every day's a holiday. Hey. Time to celebrate, time to elevate. Hold up, wait. Tres, cuatro, cinco, seis. Take it to the top want you out en de regio.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 De vrouw die gisteren in Zandvoort op de rug van een spitsnuitdolfijn klom... heeft zich gemeld bij de politie. Die was naar haar op zoek en onderzoekt nog of ze een strafbaar feit daarmee heeft begaan. En Pogacar heeft de 17e etappe van de Tour gewonnen. Hij klopte Vingegaard in de sprint. In het algemeen klassement blijft Vingegaard aan de leiding. Het weer, steeds meer buien. Lokaal kan er veel regen gaan vallen. De temperatuur gaat vannacht dalen naar een graad of 17. Ook morgen regen en dan maximaal 24 graden.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 As we're raising, raising until the break of day. you will see we can hold on, hold on. hold on. The road is clear, so gather all your friends around and take them one by one by the hand to a peaceful, loving place.